12 uur. moet met het NOS Journaal. Italië meldt vandaag het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in zeven weken. De afgelopen dag waren er ruim 1700 tegen meer dan 2300 een dag eerder. Daarmee zijn er in Italië bijna 200.000 geregistreerde besmettingen met het coronavirus. Ruim een derde van de zieken is inmiddels hersteld. Bijna 27.000 Italianen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. De coronapandemie is nog lang niet voorbij, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Topman Tedros wees onder meer op een toename van het aantal coronagevallen in Afrika, Oost-Europa, Latijns-Amerika en verschillende Aziatische landen. Daarnaast zijn er door het sluiten van grenzen in 21 landen een tekort ontstaan aan vaccins tegen andere ziektes tevredenheid over het verloop van Koningsdag. Volgens de veiligheidsregio's, de burgemeesters en de politie... hebben de meeste mensen zich goed gehouden aan de anti-coronamaatregelen... zoals afstandsregels. Alleen lukte dat volgens de politie niet altijd op het fietspad... vooral niet bij stoplichten. Verder was het met name in Amsterdam en Utrecht erg druk in de parken. In Brabant zijn de afgelopen dagen vier Schotse hooglanders doodgebeten, mogelijk door wolven... Een boer uit Zomeren vond de dode hooglanders de afgelopen dagen op verschillende plaatsen op zijn terrein. Het Faunafonds controleert of de hooglanders inderdaad zijn gedood door wolven. Sinds 2015 komt de wolf weer voor in Nederland. Tot nu toe werden vooral schapen gegrepen. De Europese voetbalbond UEFA heeft ruim 236 miljoen euro uitgetrokken... om de 55 aangesloten bonden, waaronder de KNVB, financieel te steunen. De UEFA helpt de bonden omdat ze veel schade ondervinden van de coronacrisis. Iedere nationale voetbalbond krijgt tot 4,3 miljoen euro...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 het ritme van ZFM. I used to think that love was just a fairy tale. Until that first hello. Until that first smile if I had to do it all again? I wouldn't change a thing, cause this love is everlasting.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 Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. rock and roll. Nobody tells you where to go, baby.